Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen maken zich zorgen over geld. Vooral jongeren en mensen met een laag inkomen zijn bang dat ze in de knel komen. Dat zeggen ze tegen het CBS. En dat terwijl het aantal mensen met geldzorgen de afgelopen 10 jaar juist afnam. Dat zegt mijn economiecollega Nick Wouters. Ieder jaar weer minder mensen die zich zorgen maken over hun huis, hun baan... of ze de rekeningen nog wel kunnen betalen. Ja, en dat is in één klap eh, weer eh, terug op bijna op het oude niveau. Er zijn dus meer mensen die zich eh, zorgen zijn gaan maken. Ja, en dat zie je dus nu terug in de cijfers. Een ongekende stijging. Het komt waarschijnlijk door de inflatie. De vragenlijst werd ingevuld toen energierekeningen en supermarktprijzen enorm stegen. Een jongen van 16 uit Eindhoven is begin vorige maand opgepakt... omdat hij contact zou hebben gehad met aanhangers van terreurgroep IS. Volgens het Eindhovens Dagblad zit hij nog steeds vast. Net als een man van 19 uit Deventer. Die zou bezig zijn geweest met het plannen van een aanslag in België. En opnieuw meerdere explosies in Rotterdam. Rond 11 werd er een explosief door de brievenbus van een huis geduwd. En een paar uur later was het opnieuw raak, toen bij een huis in een andere wijk. In diezelfde straat was eerder deze week ook al een knal nog ruim drie weken. En dan moet je gaan betalen voor wegwerpplastic... dat je krijgt als je bijvoorbeeld een bakje kibbeling koopt. Vanaf volgend jaar worden plastic wegwerpbakjes en bekers... op bijvoorbeeld terrassen en festivals helemaal verboden. In Amsterdam doen ze dat nu al. Daar is een plasticvrij terras. Deze horecabaas heeft van alles aangepast. Wij moesten honingcupjes vervangen, melkcupjes, eh, suikerzakjes, ehm, stampers. Ja, en wat vind je er vanaf nu dan wel? We hebben honing in grote knijpflessen papieren rietjes, helemaal geen stampers meer. En dat terras is dus nu al zonder wegwerpplastic. Op andere plekken geldt het dus vanaf volgend jaar. En het weer nog. In het binnenland wat stapelwolken. Daar is vanmiddag ook kans op een onweersbui. Op andere plekken vooral veel zon vandaag bij 20 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons, maar niet te vroeg juichen. Hier en daar nog wel wat files te melden. Zoals op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. Ook drukt op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Daar een kwartiertje extra. En tot slot nog altijd file op de N230 in beide richtingen bij Maarseveen. Komt door een storing aan de verkeerslichten.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 Da da da da. Skidly da. Ooh, oh, oh, oh, oh, you can be what you want to be and like me hot stepping a anyone wanna go waltzing in the garden up on the roof. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up da da da good friends. Come on, let's party, y'all. Come, let's party.